Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. De aanslag in Den Bosch was waarschijnlijk een vergissing. Vannacht werd er een explosief gelegd voor een huis midden in een woonwijk. Zorgde voor een enorme ravage. In het huis woont een gezin met twee jonge kinderen. Waarschijnlijk was de aanslag niet op hen gericht. Deze verslaggever van Omroep Brabant weet meer. Directe buren zeggen ook, we kunnen ons eigenlijk totaal niet voorstellen... dat die mensen het doelwit zouden zijn van een aanslag. De kans dat zij ergens mee te maken hebben, die achterwege kleiner dan 1%. En nou is het vermoeden dat de daar ze het verkeerde huis hebben uitgekozen. Want het is een doorgaande weg in zo'n jaren 80 nieuwbouwwijk. Iets verderop zou de vriendin van oud-motorbendeleider Klaas Otto wonen. De politie houdt er volgens Omroep Brabant rekening mee dat haar huis het echte doelwit was. In Den Haag is een kinderwagen met kind en al de gracht ingereden. De moeder sprong er meteen achteraan en heeft haar kind met hulp van anderen snel weer op de kant gekregen. Volgens de politie gaat het goed met de peuter. Doordat de buggy niet op de rem stond, rolde die de schuine kade af. In Angola, in Afrika, konden mijnwerkers hun ogen niet geloven. Ze hebben de grootste roze diamant van de afgelopen 300 jaar gevonden. De diamant is 170 karaat en weegt ongeveer 34 gram. De steen die de Lulo Road heet, wordt waarschijnlijk voor tientallen miljoenen euro's geveld. En alpaca's zijn mega populair in Nederland. De pluizige beesten komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika... maar inmiddels zijn er al dik 5000 geregistreerd in ons land. Veel mensen weten alleen niet goed hoeveel werk het is om, een alpaca te om voor een alpaca te zorgen. En daardoor worden ze steeds vaker gedumpt bij een opvang. We krijgen veel alpaca's binnen die eh, ziek zijn of verwaarloosd ehm, of wegens omstandigheden. Maar ook alpaca's die bijvoorbeeld fysiek mishandeld zijn geweest of op een verkeerde manier gehouden. En daar ontstaat een soort terror alpaca uit. Alpaca's kunnen bijvoorbeeld agressief worden als ze helemaal alleen in een wei staan. De opvang raadt het af om de dieren zomaar als huisdier te nemen. Je moet er echt de tijd voor hebben. Het weer nog een beetje van alles wacht. Af en toe wolken en kans op een buitje. Maar ook flink wat zon vandaag bij 18 tot 22 graden. Morgen warmer, maximaal 26 graden.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 If it was ever to move turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're out of sight?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 Dat meldt Omroep Brabant. De vriendin van Otto is vaker het doelwit geweest van een aanslag. Door hevige regenval en overstromingen in Pakistan... zijn de afgelopen weken zeker 340 doden gevallen. Naar verwachting loopt dit aantal nog verder op. Steeds meer fijnsparren sterven uit. Niet alleen in Nederland, maar in heel West-Europa, waarschuwt Staatsbosbeheer. De boom wordt aangevreten door de letterzetterkever... die door de droogte steeds meer ruimte krijgt om te overleven. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er opklaringen.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 Tienes todos los ojos puestos encima encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora tarde. un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.